Zit van der Linde met het NOS-journaal. Europa werkt aan gedetailleerde plannen voor een militaire inzet in Oekraïne na de oorlog. Commissievoorzitter von der Leyen zegt in een interview met de Financial Times... dat die onderdeel is van veiligheidsgaranties. Von der Leyen zegt dat de plannen nu echt vorm krijgen zonder details te geven. De Verenigde Staten zouden er ook achter staan. Oekraïne wil veiligheidsgaranties van westerse landen voor het vredesluit met Rusland. President Poetin wijst de inzet van westerse troepen in Oekraïne steeds af. In Australië hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen wat zij noemen massa-immigratie. Onder meer in Melbourne en Sydney gingen mensen de straat op. Extreemrechtse groepen en neonazies voegden zich ook bij de protesten. De Australische regering spreekt van demonstraties die haat verspreiden en de gemeenschap verdelen. In meerdere plaatsen waren ook tegendemonstraties. In Melbourne zette de ME traangas in. Noorwegen koopt zeker vijf fregatten om de marine te versterken. De schepen worden gemaakt door een Brits consortium voor ruim 11 miljard euro. Het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen kondigen ook aan nauwer samen te werken... om de zeeën te verdedigen tegen Russische dreiging. De nieuwe fregatten zijn goed in het vinden en vernietigen van onderzeeboten... en ook kunnen ze helpen met luchtverdediging. De Koninklijke Hondenbescherming benadrukt dat er maatregelen moeten komen om hondenbeten te voorkomen. Aanleiding is de dood van een man in Rotterdam gisteravond. Hij werd doodgebeten door twee honden. De KHB pleit voor een verplichte cursus voor nieuwe hondenbezitters en een meldpunt. Ook demissionair staatssecretaris Rummeny wil maatregelen. Het weer vannacht vooral in het oosten en noordoosten regen.